Door heel Hilversum staan vandaag schalen met zonnebloemen ten nagedachtenis aan de ramp. Vanmiddag is de nationale herdenking MH17 in Vijfhuizen bij Schiphol. Daar staat ook het monument ter ere van de slachtoffers. Brand in een gebouw vlakbij het station in de stad Groningen. Het vuur woedt op de plek waar gebouwd wordt aan een nieuw verblijf voor buschauffeurs. En het blussen is nog niet zo makkelijk, ziet deze verslaggever van NTV Noord sta aan de achterweg, aan de achterkant. En daar zie ik een gebouw en daar komt heel veel rook uit. Er is ook een hoogwerker waarop een brandweerman van bovenaf op het dak spuit. Want de brand woedt, eh, woedt onder dat dak. En er moet dus ook eerst gesloopt worden voordat ze echt goed bij het vuur komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Wel ligt het treinverkeer vanaf Groningen grotendeels plat. Nederland leeft een aantal kinderrechten minder goed na dan buurlanden Duitsland en België. Volgens kinderrechtenorganisatie Kids Rights zijn er bijvoorbeeld nog problemen in de jeugdzorg... en bij de opvang van kinderen in asielzoekerscentra. Ook vindt de organisatie het zorgelijk dat steeds minder kinderen zijn gevaccineerd. De politie in Thailand houdt rekening met een grote vergiftiging in een hotel. Gisteren werden in een van de kamers zes lichamen gevonden. En nu blijkt dat op de drinkglazen en een waterkoeler gifsporen zitten. De politie gaat uit van moord, vertelt onze correspondent Mustafa Magadi. Want eh, sommige slachtoffers eh, die hebben geprobeerd naar de deur te kruipen. Dat was een signaal dat ze in doodsangst om hulp wilden vragen op de gang. De politie heeft familieleden van de groep ondervraagd... en het blijkt om een onderling conflict te gaan over schulden. De autoriteiten die gaan ervan uit dat een van de zes Vietnamezen in de hotelkamer... de cyanide in de drankjes heeft gedaan. De vermoedelijke dader is dus zelf ook een van de slachtoffers.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 Welkom terug, luisteraars, bij, tweede uur, bij derde uur moet ik zeggen van uh, Duifzaag de Week door. Eén vrolijk woensdagmorgenprogramma met gouden ouwe, cabaret en eh, nou ja, alles wat u, eh, wat u hopelijk leuk vindt. Maar nog steeds verzoekjes doen hoor op Messenger van Facebook. Moet u wel lid van me worden als vriend vriend worden met een duif is wel moeilijk, denk ik natuurlijk. Die poep altijd op je was, hè? Die duiven. Hoe vind je dat ik telefoons ben aan? Telefoon, eh, hè? Doe ik zo uit de losse pols. Ja, Herb Albert en zijn Tijuana Bras. Met, uh, met, met, met, het, met het taxinummer. Hè? taxinummer. Ik zal even kijken op de, op de hoesluisteraars wat precies de titel is. Tijuana Taxi. Oh, ik hoor van Hals. Het is eh, de Tijuana Taxi. Ja. Tijuana Taxi. Ik moet het wel goed uitspreken, Duif. Als dan uh, krijg je strafpunten, dan ga je niet door naar de volgende ronde. luisteraars, rookt u of rookt u niet? Smokey of Smokey niet. Nou, dit is Smokey wel. A breathless drive on a downtown street a Motorbike ride in the midday heat the dust that hung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 really, really want me to stay, you've got dat je uit moet zoeken hoe je iemand moet liefhebben. Hè? Eh, geen mens is hetzelfde en geen mens heeft dezelfde verlangens. Als het om de liefde gaat, daar moet je wel eh, ja, een soort antenne voor hebben om daar gevoel voor te hebben. En als je dan net een nieuw meisje in je leven hebt, of een nieuw vriendje, of een vriendinnetje, of eh, hoe je het noemen wil. Je kan alle kanten op tegenwoordig. Dan, ja, dan, dan moet je die antenne uitzetten en dan moet je kijken of je de signalen, luisteraars, de signalen op kan pikken. Nou, eh, dat kan ik eh, telkens weer aanbevelen. En een nummer wat ik ook aan kan bevelen is het nummer Telkens Weer. Van Willeke Alberti. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, ik heb een hele speciale uitvoering voor u gevonden vanmorgen. Want Karin Bloemen, die bracht een bos bloemen voor Willeke Alberti mee. Als ik met jou samen telkens weer mag zingen. Nou, Willeke zei, kom op Karin, daar gaan we. wordt beloofd. Telkens weer wordt al het blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik er komt er een waar ik alleen heart. En als je zo lang eh, op de aardbol, op de aardkloot rondloopt als, eh, als Hans en ik, zeg maar. Eh, en, nou ook ik dus. Ik loop al, ja, u mag het wel weten, 77 jaar op deze bol rond. en heb ik ook gelegenheid gehad om allerlei mensen te ontmoeten. En een van die mensen was Ruud Bos. En Ruud Bos schreef dit liedje telkens weer. En het was zo'n aardige man. Hij heeft ook het, het Metropoolorkest heeft hij, gedirigeerd, zeg maar. hij heeft meer prachtige nummers geschreven. Voor de Efteling ook eh, onder andere. Eh, en Ruud Bos, hij is helaas overleden recent. En, eh, maar ik, ik ben heel blij, luisteraars, dat ik hem heb kunnen spreken. Jannie, zit je er klaar voor? Want jij hebt vier toppertjes in jouw agenda staan die je graag wil horen. De four tops. En heb jij ook iets met René? Dat mag Hans niet weten natuurlijk, hè? Dat jij iets met René hebt. Nou, dan Walker nee, eh, dan Walk Away René, zo moet ik het zeggen, van de Voortops. Speciaal voor Jannie Wassenaar. Ja, luister, ik zeg het maar vast. Ik zeg het maar vast. U vindt nooit een andere liefde gelijk mijn liefde. Nou, in ieder geval mijn liefde voor muziek. Lou Rolls. You'll never find... Another Love Like Mine. Komt-ie komt-ie. You'll never find As long as you live Someone who loves you search someone who cares about you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 another love like mine Someone who needs you Like I do You'll never see Je hebt geen keus. Je moet gewoon luisteren s ochtends naar Duifzaag de Week door. En eh, vanaf 12 uur naar mijn collega Hans Wassenaar. Want die heeft mij zojuist meegedeeld dat hij dat, eh, die lekkere muziek allemaal gaat voortzetten. Dus uw dag kan niet meer kapot, luisteraars. Onthoud dat nou van mij. We gaan straks om eh, half 12 weer genieten van cabaret. Ik ga nog niet verklappen wie, maar het wordt weer lachen. Het wordt echt weer lachen. Wat had ik nog meer voor u klaarstaan? Mm, eh, eens even kijken hoor. Even spieken. Oh ja. De, ja, toch een beetje trieste mededeling natuurlijk. Want Wieteke van Dort is helaas overleden. Eh, en ook die heb ik een aantal jaren geleden mogen interviewen. En ik heb dat geloof ik al eerder verteld in de uitzending... dat zij het had over reïncarnatie. En ze zei, Charles, je hebt al meerdere malen geleefd. Daar was zij van overtuigd. Ja, ze komt natuurlijk uit Indië en dat doen ze nogal aan eh, spirituele dingen. En daar geloofde zij ook in. En ik hoop dat ze gelijk heeft. En misschien is ze alweer ergens geboren, luisteraars. Wie weet. Maar we gaan in ieder geval eh, van haar genieten. Nazi MUZIEK dat was er hoor. Wieteke verdoord in de gedaante van Tante Lien natuurlijk. Waar, ook, eh, waar zij ook heel veel bekendheid mee heeft eh, verworven in Nederland. En natuurlijk ook de stratenmaker op uh, Met Aart Staartjes en Joost Prinsen. Ja, een heel spannend programma. En daar, daar liet ze geloof ik steeds windjes als ik me niet vergis in het programma. Daar kwam <laughs> nogal veel kritiek op van ouders die... Omdat, ja, eh, in die stratenmaker op C-show... de deftige dame, zoals ze dan eh, eh, in, die, in die show speelden steeds van die, van die poepies <laughs> Allemaal. Ja, echt gebeurd, luisteraars. Ik ben ietsje vroeger met de conferentie. maar ga genieten van Tineke Schouten en maak je sigaret uit. sigaretten uit allemaal. Even sigaretten uitmaken, we lopen brandwachten achter, oké. Ja, want we hadden het erover. Het is natuurlijk helemaal verkeerd. Je wordt ook gewaarschuwd op de pakjes. Hier staan met grote letters ook weer. Roken is goddelijk. Eh, dodelijk. Sorry. Ik... Nee, maar, maar het is niet goed. Ik ben ook al zo vaak gestopt met roken, weet je wat het is? Ik ben kampioen stoppen met roken. Maar ik hou er altijd drie dagen, drie weken, drie maanden vol. Magische drie. Maar ik heb trouwens wat tips voor mensen die willen stoppen met roken. Ik bedoel, dingen die je niet moet doen bijvoorbeeld. mocht je bijvoorbeeld het plan hebben opgevat om naar een hypnotiseur te gaan... om van het rook af te komen, doe het niet. Het is zonde van je geld. Mijn man en ik hebben dat twee jaar geleden al een keer geprobeerd. Moesten we bij de hypnotiseur op de grond gaan liggen. In zo'n zaaltje, weet je. We waren nog twee echtparen bij. We kregen geen, geen kleedje of geen matje, niks. Want we moesten zo eh, liggen. We moesten ons één voelen met de aarde. Dus één met het laminaat eigenlijk. En... Ehm, moesten we ons helemaal zien te ontspannen... en moesten we ons gaan voorstellen van die hypnotiseur... dat we op een onbewoond eiland waren zonder sigaretten. Nou, ik zag overal tabaksplanten hoop geld betaald en buiten gelijk weer paf. Nou, bij onze huisarts heb ik ook de deur plat gelopen. Want ik had altijd zo'n kuchje. ja, die had ik ook. <laughs> weet je dat? <laughs> weet dat? En ik dacht, dat komt natuurlijk door het roken. Maar ja, die huisarts kent mij al jaren. Hij zei, mevrouw Schout, hij bent ik ben gewoon een nerveus type. Hij zegt, u moet eerst eens proberen om helemaal te leren ontspannen. Hij zegt, dan stopt u voorzelf ook wel met roken. Dus ik ben toen speciaal op yoga gegaan om van het roken af te komen. Nou, het enige wat ik toen heb bijgeleerd is dat ik nu ook op mijn kop kan roken. <laughs> Een homeopathische artsen ben ik ook geweest. En die zoeken het wat dieper, hè. Die zoeken naar de oorzaken. Er was ook zo'n kerel bij, ik zal nooit vergeten. Die riep mevrouw Schouten... roken is in wezen een oerbehoefte. Een orale oerbehoefte. U wilt sabbelen eigenlijk in wezen. Op een, op een tepel of een speentje. U heeft waarschijnlijk tekort aan de borst gehangen. Denk ook dat nog, weet je wel. Hij zei, maar gooi acuut die sigaret weg. Het is zo slecht. En neem gewoon iets plaatsvervangends in de mond om op te sabbelen. Maar ja, ik denk, ja, wat moet ik in mijn mond gaan nemen dan? Ja, ik zei tegen mijn man, ik zeg, heb jij soms een idee? nou, dat had hij wel. <laughs> hij zegt, ik weet wel iets wat jou zoet houdt. Ik zeg, ho, Zoethout had die homeopaat ook genoemd. Zoethout. Zoethout kun je oeverloos kouwen, zitten geen calorieën in. Nou, ik heb wat een zoethout weggekauwd in die tijd. Complete boomstronken heb ik verorberd, echt waar. Nou, ik voelde mij schuldig, hè. Want overal werd gewaarschuwd, kappen met kappen, weet je wel. Behoud het groen der aarde. En ik liep door de stad met zo'n tak uit mijn mond. Daarbij, ging het zoethout aansteken ook, dus... Eh, ja, maar, ja, maar ik, ik, ik voel al mezelf, ik sta alweer te smoezen, weet je wel. Dat is, dat is rokers eigen, dat is verslaafde eigen eigenlijk. Je wilt, je wilt uitvluchten zoeken, maar het is natuurlijk beter om te stoppen. Want ze zeggen ook, als je stopt met roken, dan leef je langer. En dat is absoluut waar. Want ik ben nou drie weken geleden weer gestopt. Nou, het lijkt wel een eeuwigheid. heb ik me dit bedacht. Hè? Ik heb een heel moeilijk liedje in deze show. Dat liedje gaat zo ontzettend snel. Word je gek van. Je kunt tussendoor geen ademhalen. En ik zou maar zeggen, dan, zijn het nog behoorlijke coupletten. Hè? Per couplet 18, 16, 18 zinnetjes. 18, nou, hij heeft ze geteld. Dus, en je kunt geen ademhalen tussendoor. Maar ik dacht, kijk, als ik zo'n couplet er nou nog in zich heel uit kan krijgen... zonder tussendoor adem te halen... bedoel, daar zit het toch nog wel rek in mijn longen. Ik bedoel, daar hebben ze nog niet echt te lijden gehad van het roken van mij. En dan blijkt roken misschien ook helemaal nog niet zo slecht te zijn. Dacht ik. En ik dacht, kijk, als me dat lukt... dan mag ik deze nog even opsteken. Lange tijd heb ik gedacht, ik moet van doen ik zou een keertje moeten stoppen. of wat ben ik toch een oen. Ik heb het al zo vaak bewezen, ik heb het al zo vaak gedaan. Maar dan ga je naar een feestje en begeer weer aan. Want een ene krijg je trekken, en een hijsje op een trekje. Je trekt swappen anderen, de peuken uit de bekje. En die krijgen dan de pesten en die roepen nemen de hele. En dan haal je weer een slof en je denkt, mij het schrik. Iedereen die kan me wat, ik heb toch nog adem in zand. Leven en gelukt. Een baas voor je in de vee van smoken. Wow, wow, leven vogel, het moest toch niet mogen. Als een vis op het doel, had ik naar is op lekker bij een kolen met een spatje. Bij een worstje of een kaasje of een ditje of een datje. En ik lust er op bij eentje bij de thee of bij de koffie. Maar dan gaat het ongemerkt hard naal je weer een slofje. En de veert op dat moment wel zonder van je centen. Je denkt ik stof wel ergens in de winter of de lente. En als ik te veel geplaagd word om een hoesje of een kukkie. Loop ik wel gewoon naar buiten, dus heb ik weer een Daar Daarmee ziet je zelf nou dat ik adem overal. ik hield niks over, Niks. Jongen, jongen. Maar jullie mogen zelf trouwen als er één stik is het wel genoeg. Morgen nog, ik neem vitamine vitaminekuurtje en in plaats van sigaret wel een dropje of een zuurtje. Maar een half uurtje later voel ik toch voor mijn vuurtje. Want het rookrappen heersen, ja, het rookrappen stuurtje. Het is een wezenlijke behoefte aan een tepel of een speentje. Het is een stukje eenzaamheid, zo ellendig in je eentje. En dan roepen alle dokters ook nog het ongezond en een stop van de zenuwen de bieren in je mond. Roken is een grote vlucht, maar ik heb nog altijd lucht. Oh. van smoken gered, maar vraag niet hoe. Ik had drie keer zo wat de klaplong. Echt waar. Maar jij dat kan ik wel flink doen. denk ik, mag hem opsteken. Maar ja, goed, <laughs> je gaat er van hoesten ook hoor. Ik eigenlijk een sukkel ook. Ga ik zo moeilijk liet lopen doen je, om, om één zo'n sigaretje op te mogen steken. Ik vind die lekker ook. Stiedige schouder met haar beste adviesluisteraars om van het roken af te komen. Nou, moet ik daar iets aan toevoegen? They ask me how I knew my true love was true. deny. Oh, they said someday. Ik ga van u een ster maken, luisteraars. Ga maar eens rustig in, op de bank zitten. Neem een kop koffie. U wordt een ster. Dankzij Jerry Rafferty. So they made you a star. Now your head's in a cloud. And you're walking down the street. With your feet off the ground. read in the press all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Ah, tell me. Ah, tell me. When you appear on the stage, there's a standing ovation. You really live out your performance. You're the biggest sensation. You breeze through the door, and when you take a floor, you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah tell me kinderen zijn allemaal vrij van school. Allemaal grote vakantie. Eh, dus u moet, eh, u, moet u nu bezighouden met zelf uw kinderen maar wat te leren. Gelukkig krijgt u hulp hoor van Crosby, Stills en Nash. Teach your children. You put the only road Must have a code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 Ja, denk misschien, Duif, jij steelt nogal veel. Eh, eh, eh, in dit geval een stielgitaar. maar ik kan hem al aardig verspelen. Dat heb u juist kunnen horen. En dat doe je met zo'n ja, een beetje zo'n zilver ding. En dan wrijf je zo over die snaren heen. En dan... dat mooie, mooie stielgeluid, luisteraars. Kijk, ook stalen zenuwen van, hè, als je dat op een mooie manier doet. het is niet vreemd trouwens, not unusual.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 Ja, alleen zo'n kort liedje, luisteraar Die liedjes die worden steeds korter. Joh. Eh, dat is niet te geloven. In de jaren 60 werden er alleen maar korte liedjes gemaakt. De Small Faces bijvoorbeeld deden er ook aan mee. smalle kopjes, die jongens. De small faces. Ja, altijd als ik hier in de studio ben van ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort, zo u wilt, dan eh, weet hij dat ik thuis ben.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 thuis ben, dan weet ik 好。 Hans de Boy, eh, dan weet ik dat ik thuis ben. Hans weet dat hij thuis is. Nou, en eh, Hans Wassenaar en ik zelf, dus ook een Hans. Eh, en Charles, de King of England, ja, die is hier ook aanwezig. die weten ook dat we, dat we samen thuis zijn. ik ga kijken op mijn klokje en dan zie ik dat we nog negen minuten hebben. Tijd voor twee plaatjes. Nou, de tambourine man dan maar. Van de Birds. kan de liefde niet haasten, luisteraars. Nou ja, kijk, als er dan zo'n lieve dame eh, de studio binnenloopt... dan, eh, dan is de liefde daar, hè. Eh, Hans, die kijkt al heel... ja, ja, die is nou aan, aan het fluisteren met haar. Mag ik allemaal niet horen natuurlijk. Allemaal stiekem gedoe hier in de studio, luisteraars. nee, al gek het op een stokje. we gaan gewoon het laatste plaatje erin gooien. Want ja, mijn vonnis is geveld. Mijn uitzending is om. Ik ben er volgende week dinsdagavond weer tussen de klok van 10 uur en 12 uur... met eh, het programma eh, Tussen App en Vloed... met allemaal mooie easy listening muziek. En natuurlijk morgen, eh, nee niet morgen, volgende week woensdag... vanaf de klok van 9 uur tot 12 uur weer met Duif Zaagt de Week Door. Nou, we gaan eruit met Desafinado. En dat wordt dit keer gezongen door George Michael.